uur. met het NOS Journaal. De oud-voorzitter wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Dat schrijft NRC. Tegen de oud-voorzitter Frank Guilty was eerder al aangifte gedaan... wegens oplichting, verduistering en valsheid in geschriften. Hij zou tonnen aan feesten en reizen hebben uitgegeven. Waarschijnlijk beslist het Openbaar Ministerie volgende maand of hij wordt vervolgd. Twee Nederlandse bedrijven hebben meegewerkt aan de bouw van een omstreden Russische brug tussen Rusland en de Krim. Handel met de Krim is verboden sinds de annexatie door Rusland. De, Gelderland schrijft, de Gelderlander schrijft dat een van de bedrijven de regels dacht te omzeilen door alleen op Russisch grondgebied te werken aan de brug. Het andere bedrijf zegt alleen een onderdeel te hebben geleverd, niet wetende dat het voor de brug was. Strijders van islamitische terreurgroep Boko Haram hebben zeker 18 mensen doodgestoken met zwaarden en messen in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Nigeria. Vermoedelijk hebben ze ook vrouwen en kinderen ontvoerd uit het kamp. In het kamp op de grens met Cameroen verblijven rond de 45.000 mensen die juist op de vlucht waren voor het geweld van de terreurgroep. In de chemische fabriek bij Houston is opnieuw brand uitgebroken. Twee containers met organische peroxide staan in brand. Dat veroorzaakt grote vlammen en veel rook. Donderdag explodeerden ook al twee containers. Door de overstroming als gevolg van de storm Harvey is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor kunnen de chemische stoffen in de fabriek niet meer gekoeld worden, waardoor ze kunnen ontbranden. De westelijke ringweg van de A10 is weer open. Dat is twee dagen eerder dan gepland. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen zes weken onderhoud gepleegd aan de A10 West. Het verkeer had daar veel last van. Volgens de Verkeersinformatiedienst stonden er deze zomer, mede door de wegafsluiting bij Amsterdam, 23% meer files. Het weer dan nog, het kan mistig zijn, dat klaart later weer op. Het wordt wisselend bewolkt met een enkele bui.